Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de schietpartijen in Rotterdam van afgelopen september. Een vrouw van 39 en haar dochter kwamen toen om. Later schoot een man van 32 ook zijn docent dood op de Erasmus Universiteit. De tweede verdachte is een man van 21 uit Den Haag. Hij is gearresteerd nadat zijn DNA is gevonden op een van de gebruikte wapens. Stadskanaal in Groningen gaat 200 asielzoekers nachtopvang bieden... om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. En dat wordt hoog tijd, zegt hulpverlener Iljo, die zelf ook in Ter Apel woont. Vanmiddag sprak hij met verslaggever Harro Brouwer. Vorig jaar in de zomer stonden hier allemaal tenten op de plek waar we nu staan. Nu ligt er een laag sneeuw en zijn er ja, wel mensen buiten te zien, maar niet hier in tenten. De problemen zijn nu meer eh, binnen dan dat je hier op het veld ziet. Je ziet ook dat de bomen zijn geplant, dus een tent eh, wordt lastig hier. Daar wordt wel alles aan gedaan om dat eh, niet te laten zien of laten gebeuren. Maar binnen is het niet best, hoor jij? Klopt. Binnen is de situatie nog steeds schrijnend en de opvang is nog steeds niet goed geregeld voor mensen. Je zet je echt in voor de vluchtelingen. Je loopt ook rondes op zoek naar mensen die letterlijk in de kou staan. en dan is het 5 december. Pakjesavond. Pakjes zullen ze hier zeker niet krijgen, nee. Vandaag ook weer een rondje lopen? Gelukkig doen vrijwilligers dat. Ik heb mijn eh, vrouw beloofd om vanavond thuis te blijven voor Sinterklaas. Want vorig jaar toen, eh, toen deed ik ook rondes en eh, dat heb ik een beetje, een <laughs> beetje verpest toen. Dus ik ga dat nog goed maken. Ook Groningen gaat 100 mensen opvangen. En dit nummer heeft Mariah Carey's All I Want For Christmas van de troon gestoten. Rockin' around Christmas tree at the Christmas party hop. Rocking Around the Christmas Tree van de inmiddels bejaarde Brenda Lee... staat op nummer 1 in de Billboard Top 100. Lee plaatst het nummer met videoclip op TikTok en ja, dat werpt ze vruchten af. Detail, dit was Lee's eerste videoclip ooit. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht kan het in het noordoosten licht vriezen. Op andere plekken blijft het wel boven nul. Morgen eerst wat regen, later ook af en toe een zonnetje. 2 tot 7 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan veel files die tussen de 10 en 15 minuten oponthoud opleveren. Wat opvalt, dat is de A9. Daar is het druk van Amstelveen naar Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Meer. Vertraging is een kwartier. Het heeft ook te maken met een ongeluk op de N242. Van Middenmeer naar Alkmaar heb je een half uur tijdverlies voor industrieterrein Boekelermeer. De weg is dicht. De politie doet daar onderzoek. Duurt waarschijnlijk tot half acht vanavond. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer is de vertraging een kwartier tussen de aansluiting met de A9 en omval. Het verkeer staat ook helemaal vast op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Tussen Westzaan en de Kogerpolderbrug heb je nu ruim een uur tijdverlies. Van Westgrafdijk naar Beverwijk is de vertraging 20 minuten voor Marker binnen. Het is, ook, het is ook heel druk op de N508 van Rustenburg naar Alkmaar. Voor Alkmaar Noord is de vertraging nu een half uur.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 De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje. Nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht.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 Ook de gemeente Groningen vangt 100 extra asielzoekers op... om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Eerder vandaag werd al bekend dat in de Groningse gemeente Stadskanaal... een nachtopvang voor 200 asielzoekers wordt opgebouwd. De Israëlische Nederlander Ophir Engel is ontslagen uit het ziekenhuis in Tel Aviv. Engel werd op 7 oktober gegijzeld door Hamas. Hij werd vorige week vrijgelaten. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noordoosten nog koud... met temperaturen rond de nul. In de rest van het land wordt het 2 tot 4 graden.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 Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei, maar dus waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt...